Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Gebedshuizen en scholen in Frankrijk worden beter beveiligd. In heel Frankrijk hebben katholieke kerken de klokken geluid vanwege de terreuraanslag in Nice vanochtend. Daar werden meerdere mensen vermoord met een mes. Een vrouw werd de keel doorgesneden. President Macron is in Nice op de plek van de aanslag, die volgens hem is gepleegd door een moslim-extremist, zegt correspondent Frank Renaud. President Macron zei ook heel nadrukkelijk zijn steun toe aan de katholieke gemeenschap in Frankrijk. En hij beloofde ook dat het aantal militairen in Frankrijk dat wordt ingezet eh, tegen terreurdreiging en bijvoorbeeld bij het bewaken van kerken dat was zal stijgen van 3000 naar 7000. De politie heeft in Avignon een man doodgeschoten die mensen bedreigde met een mes. En ook in Lyon en Sartrouville zijn mannen met messen aangehouden. In Frankrijk geldt daarom nu het hoogste dreigingsniveau. Eindelijk een voorzichtig lichtpuntje in de coronacijfers. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt een stuk minder snel dan begin deze week. Je hoort patiëntencoördinator Ernst Kuipers. Het is iets te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Maar als je even heel voorzichtig kijkt naar dat de laatste set van maatregelen ruim twee weken geleden is ingezet. Dan is dit ook precies de kritische moment waarop je kijkt of er een afvlakking van de stijging plaatsvindt. Het RIVM meldt vandaag ruim 10.000 nieuwe besmettingen, maar door een storing zitten daar ook nog gevallen van gisteren bij. En als je heel erg veel van boerenkool houdt, dan is er nu het boerenkoolboek. Schrijver Humphrey Ottenhoff is helemaal in de geschiedenis van de boerenkool gedoken... omdat hij er zelf niet genoeg van kan krijgen. Een van de conclusies is trouwens... we denken dat boerenkool heel Nederlands is, maar het wordt hier nauwelijks verbouwd. Het is een kleine teelt. De grootgrutters uh, halen hun boerenkool zelfs uit Engeland en eh, uit Spanje... En die uit Spanje, daar is geen uh, eh, graadje vorst overheen gekomen. En volgens de schrijver is het ook een mythe dat boerenkool een superfood is. Al is het wel heel gezond. En het weer nog. Het regent en het waait.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 Een man van 73 overleed een paar uur nadat hij was mishandeld. Hoewel de economie in de eurolanden nog niet draait zoals gewenst... komt de Europese Centrale Bank nog niet met extra steun. ECB-president Lagarde heeft dat gezegd. De beveiliging van gebedshuizen en scholen in Frankrijk wordt opgevoerd, zegt president Macron.